Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een paar railschoppers uit Eindhoven moeten de cel in. Ze gingen twee weken geleden tekeer in die stad tijdens rellen tegen de coronaregels. Een man van 24 hoorde net dat hij vier maanden de cel in moet... omdat hij stenen en een fiets naar de politie smeet. Volgens de rechter stond de man tussen de politie en de andere railschoppers in... en heeft hij de rest opgejut om mee te doen. Nog drie andere verdachten horen vandaag hun straf. Zij staan terecht voor het vernielen van etalages... en het in brand steken van een auto van ProRail. Ouders die na een vechtscheiding hun kind weghouden bij hun ex... moeten harder worden aangepakt, wil minister Dekker. Hij wil onderzoeken of het bijvoorbeeld mogelijk is om ouders... die zich niet aan de omgangsregeling houden, boetes op te leggen. Ajax kan speler Sebastian Haller definitief niet opstellen... tijdens wedstrijden in de Europa League dit seizoen. Gisteren bleek dat de voetbalclub zijn duurste aankoop ooit per ongeluk niet heeft aangemeld voor het toernooi. Koos ten Hag legt uit. Het is inderdaad ehm, ja, iets met computers eh, eh, een vinkje aanzetten, uitzetten. En daar is iets verkeerds gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst. Hij probeerde het alsnog voor elkaar te krijgen bij de UEFA, maar dat is dus niet gelukt. En misschien heb jij in deze coronatijd ook wel eens wat gedaan voor een ander. Boodschappen gehaald, een hond uitgelaten, dat soort dingen. Fabia uit Maasland bij Rotterdam ging nog wat verder. Zij heeft inmiddels een behoorlijk lamme hand, want ze schreef bijna 4000 kaarten voor mensen die eenzaam zijn. Ja, hoe kan ik die eenzaamheid verzachten? Ik dacht, nou, een handgeschreven kaartje is toch wel eh, het leukste wat er is. Ik eh, ben bij een verzorgingsthuis begonnen waar een vriendin van mij werkt. Ik zeg, joh, hoeveel mensen ja, wonen er bij jou? Toen zei ze 80. Ik zei, nou, hier heb je 80 kaartjes. En, uh, eh, ja, deel ze maar uit. Ze deelt de kaartjes op allerlei plekken uit met als doel een beetje licht en liefde door te geven. Fabia hoeft al die kaarten trouwens niet zelf te kopen. Ze krijgt een boel blanco kaartjes gedoneerd. Inmiddels heeft ze er al 8000. Ze kan dus nog even doorschrijven. Het weer is dus vandaag nog zacht en gaat op 10 met in het noordwesten soms een bui. Morgennacht begint het met sneeuwen. Zondag is het overal wit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de N201 van Hilversum naar Uithoorn... tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis.